Zijn dochter zei dat ze hem met haar vriend wilde confronteren met wie ze een geheime relatie had. Uiteindelijk werd de vader zes keer gestoken. Later bleek dat de dochter voor de moord online had gezocht naar gedichten en afbeeldingen over het verlies van een vader. Nog voor haar vader stierf. De vrouw ontkent dat ze haar vader heeft vermoord. Bijna 15.000 ouders hebben een pact ondertekend waarin ze afspreken dat hun kind geen smartphone mag tot hun veertiende. Ze maken zich zorgen over de groeiende problemen door smartphones. Gemiddeld zitten jonge kinderen zes uur per dag op hun telefoon. Volgens de initiatiefnemers is de smartphone zeer verslavend en een krachtig commercieel product... waardoor kinderen al op jonge leeftijd worden bestookt met reclame. Volgens het IPC, de voedselwaakhond van de VN, lijden bijna een half miljoen mensen in Gaza een catastrofale hongersnood. En wordt de situatie steeds slechter. Dat komt vooral door de Israëlische blokkade van hulpgoederen. En grote zorgen over vepen bij de overheid. Eh, daarom komen ze vandaag met een campagne. Verslaggever Jasper Leegwater ging op zoek naar Utrechtse vepers. En dat vepen gebeurt daar op de gekste plekken. Er wordt eh, best wel veel geveept, ook in de wc's en zo. En ook gewoon buiten op school. Er wordt al best wel veel gedaan. Ook door verrassend veel hele jonge mensen. Jongeren zou verwachten. Heb je mensen in je omgeving die vepen? Eh, eigenlijk niet. Ik ga met mensen om die dat eh, niet doen. En allemaal vrienden vinden het ook eigenlijk voor sukkels. Nee. Heb je er echt nog nooit eentje aangeraakt? Nee, nog nooit. Ik vind het niet zo goed, want het is volgens mij slechter dan roken zelf. Je zit te roken, maar vape je ook wel eens? Nee, eigenlijk niet. Heb je wel gedaan? Ja. Waarom ben je er dan mee gestopt? Uh, want ik vond het best wel chemisch en je weet niet echt wat erin zit. Het is, niet heel, er is ook niet heel veel voor bekend, dus dan vertrouw ik dat minder. De overheid vindt het een goed idee als ouders het met kinderen over vapen hebben. Maar wat vinden de jongeren daar zelf van? Oeh, ik denk het wel. Waarschijnlijk wel. Ik heb dat wel gedaan. Mijn moeder was er best wel, ze had er wel haar mening over, wel. Maar eh, ik denk dat het wel goed is als ouders er ook wel wat over zeggen. En dan, als het kind dan toch besluit om toch te gaan vapen, dan is dat keuze, keuze van het kind. Het weer lekker veel zon. Temperaturen tot 26 graden hadden we vanmiddag. Vanavond en vannacht is het helder en dus koelt het ook even flink af.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 Tussen Knoop het Watergaasmeer en Diemen is die lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Maar ook met een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen Batuverdorp en Amstelveen staat 9 kilometer daardoor. Ze zijn bezig met bergen. De linkerreis ook is dicht en dat kost je nu een uur extra. Daardoor weer viel op de A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer een half uur vertraging. En aansluitend op de A10 West richting de A10 Zuid tussen Bos en Lommer en knooppunt Amstel een half uur extra.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 Vanwege die mishandeling wordt een vrouw bedreigd... terwijl ze er volgens de politie niets mee te maken heeft. Justitie eist 22 jaar cel tegen een vrouw uit Bergen-op-Zoom... voor de moord op haar vader... Het slachtoffer werd met een smoes naar Wouwse plantage in West-Brabant gelokt en doodgestoken. Of de vrouw de dader was, of haar vriend, is niet duidelijk. Tegen de vriend is eerder ook 22 jaar geëist. En de man die verdacht wordt van het doodsteken van een meisje van 11 in Nieuwegein in februari... zegt dat hij op dat moment hallucineerde.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 time the damage done. We think about the years to come and wonder. People ask why. When I return in my own home, I often question the use of things that what we got? hotel center It's only the thrill of boy meeting girl a track.